12 uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Staatssecretaris Van Rijn maakt morgen de namen bekend van verpleeghuizen die slecht functioneren. De Tweede Kamer had daarom gevraagd. Vanochtend bleek dat tientallen instellingen volgens een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder de maat presteren. Bij 38 instellingen is de zorg niet goed genoeg. Bij nog eens 11 is de veiligheid van de bewoners in het gedrang. Mochten de Britten terugkomen van de brexit... dan mogen ze wat eurocommissaris Frans Timmermans betreft... in de Europese Unie blijven. Hij denkt dat ze zullen vasthouden aan hun besluit... maar als ze het anders gaan zien... moeten we de Britten met open armen ontvangen... zei Timmermans tegen de NOS. Hij was zelf niet verrast door de uitslag van het referendum... omdat volgens hem twintig jaar lang tegen de Britten is gezegd... dat er weinig deugt aan de EU. Bij een explosie in Medina in Saoedi-Arabië zijn zeker vijf doden gevallen. Het zou een zelfmoordaanslag zijn waarbij vier beveiligers om het leven kwamen. De ontploffing was bij de moskee van de profeet, een van de belangrijkste heiligdommen van het land. De brexit heeft negatieve gevolgen voor ontwikkelingslanden, dat zegt de president van de Wereldbank. Volgens hem veroorzaakt de uitslag van het Britse referendum veel onzekerheid op de financiële markten. Beleggers storten zich daarom op veilige investeringen zoals goud en staatsobligaties. Dat betekent dat kapitaal verdwijnt uit ontwikkelingslanden, zegt de Wereldbank. Het beste terras van Nederland ligt in Roosendaal. Het hoort bij restaurant Het Hooihuis. Het kwam als beste uit de bus bij de jaarlijkse verkiezing door een horecavakblad. Een terras in het Zeeuwse Veren eindigt op de tweede plaats, gevolgd door eentje in IJs in Limburg. Het weer vannacht overal zo goed als droog, morgen wolken, maar ook wat zon. Het wordt ongeveer 19 graden. In de middag kan landinwaarts een bui vallen.